De advocaten vinden dat zowel getuigen als de rechters hierdoor zijn beïnvloed. In vijf dagen proberen ze de rechters ervan te overtuigen... dat Holleder vrij uit moet gaan. Vorige week eiste het Openbaar Ministerie levenslang. In Den Haag is in een woning in de Weimarstraat een dode gevonden. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een koolmonoxidevergiftiging. Twaalf mensen, onder wie vier agenten, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hen gaat. Ze waren in de woningen naast die van de overledene aanwezig. Inmiddels zijn volgens de politie alle woningen gelucht... en is het gevaar van koolmonoxidevergiftiging geweken. De Turkse president Erdogan trekt zich niets aan van de Amerikaanse waarschuwingen over de aankoop van een Russisch luchtafweersysteem. De VS dreigt NAVO-bondgenoot Turkije geen nieuwe gevechtsvliegtuigen van het type F-35 te verkopen als de Turken de aankoop van het Russische S-400-systeem doorzetten. Maar in een tv-interview zei Erdogan dat de aankoop gewoon doorgaat. De Franse kardinaal Barbarin is veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf... omdat hij te weinig deed met beschuldigingen van seksueel misbruik in zijn bisdom. Het misbruik dateert uit de jaren 80 en 90. Toen Barbarin in 2002 aantrad als aartsbisschop van Lyon... waren de meeste zaken al verjaard. Hij gaat in beroep tegen de veroordeling. De Thaise oppositiepartij, die vorige maand prinses Ubolratana naar voren schoof als kandidaat-premier, moet worden ontbonden. Het constitutionele hof bepaalde ook dat bestuursleden van de partij tien jaar lang niet politiek actief mogen zijn. Volgens het hof heeft de partij zich met de kandidatuur van de prinses en de grondwet gekeerd. Het weer bijna overal droog en soms zon. Vanmiddag vooral in de zuidelijke helft van het land flinke buien. Het wordt een graad of 10 bij een stevige wind.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 <laughs> We kunnen dit niet zonder jouw steun. Help mee. Ga naar klinieklowns.nl en doneer nu. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemiddag en hartelijk welkom bij deze Matchbox op de 7e maart van het jaar 2019. Het is bijna onvoorstelbaar hè, dat we alweer bijna twee decennia in de nieuwe eeuw zitten. Het gaat hard. Het gaat heel hard. Eh, vandaag aflevering 272. En u kunt ons ontvangen in de, via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9... en via het internet tik je even in ZFM-live mijn naam is Bart van der Meer. Veel plezier met het eerste uur. We beginnen met de Sweet en daarna Stevie Wonder. In 73, 1973 kwam eh, Stevie Wonder uit met het album Talking Book. En daar stond op dit nummer Superstition. En een leuk weetje is dat hij het eigenlijk schreef voor Jeff Beck. Het is er niet van gekomen. En we begonnen met uh, eh, Wake Bam van The Sweet. Die begonnen eh, in de jaren 70 met die hyper de piep nummers... als Funny Funny en Coco, et cetera. En toen gooiden ze het even over een wat steviger boek, boeg. En dat werd dus Wake Bam uit 72. We gaan nu 76 jaar terug in de tijd. We gaan naar 1943. Het volgende nummer stond 12 weken nummer 1 in de Hot 100... en verkocht wereldwijd meer dan 10 miljoen exemplaren. Hier eh, zijn de heren van de Mills Brothers met Paper Doll. I'm gonna buy a paper doll that I can call my own.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 That's why I'm blue. She's gone away and left me just like all dolls do. I'll tell you boys it's tough to be alone. And it's tough to love a doll that's not your own. I'm through with all of them. I'll never fall again. Say, boy, what you gonna do? I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real.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 12 weken nummer 1, jawel. Eh, dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 7 maart 1969, vier nieuwe binnenkomers. En de eerste staat op nummer 39. En dat is van de heren van de Temptations. Get Ready. Nummer 39, The Temptations and Get Ready. Drie, eh, pardon, zes plaatsen hoger, op 33 vinden we de Hollies met een van hun ontelbare hits. Hier is Sorry Suzanne. Nieuw op 33 de Hollies en Sorry Suzanne. En dan gaan we weer drie plaatjes hoger. En wie vinden we daar dan? Joe South en The Games People Play. nummer 30, Joe South and the Games People Play. En hij is, hij is een one-hit wonder. Maar eh, hij heeft wel heel veel succes gehad met zijn composities voor andere artiesten. Dat dan weer wel natuurlijk. Dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. En die komt binnen op 26 en is natuurlijk... De klapper van de week! En dat zijn de Beach Boys met eh, I Can Hear Music. was 1958 en Mo Kaufman nam samen met zijn kwartet dit nummer op. Ehm, het was een jazzmuzikus musicus, en hij had werkelijk totaal geen idee... dat dit ooit nog wel eens een hit zou kunnen worden. Het werd uitgebracht zonder dat hij het wist... en het kwam in de top 10 in Amerika. De Swinging Shepherd Blues. Nou goed, dan weet je dat ook weer. Eh, voordat we naar de tip van Willem gaan, eerst even naar de Ivy League. That's why I'm crying. de Ivy 1965 vooral geroemd vanwege hun samenzang... en ook vanwege de fijne en mooie liedjes. We gaan toe naar de tip van Willem en eh, dat wordt een heel bijzondere vandaag... want die komt uit 2015 eh, en ehm, wordt gezongen door Julia van der Toorn. Die deed namelijk mee aan The Voice of Holland van 2013... En eh, daar had ze veel succes mee. En in 2015 deed ze mee met de beste zangers van Nederland. En in de hoofdrol zat toen Jan Keizer. Dus iedereen moest iets van Jan of van BZN of zo zingen. En Julia deed dat ook onder haar artiestennaam Julia Zara. En zij nam het nummer Just an Illusion van BZN eventjes voor haar rekening. En wij moeten zeggen, wij vinden eerlijk gezegd de uitvoering van Julia... veel beter passen bij de tekst dan die van BZN. Hier is de tip van Willem, Julia Zara met Just an Illusion. I've been told about living like a star. Hotel oh, rich champagne. Zara van eh, de beste zangers van Nederland en Just an Illusion. Geweldig. Uh, eh, dat was hem de tip van Willem en volgende week heeft hij er gelukkig weer een. Jawel, we gaan door met een debuutsingle uit 1964 van The Pretty Things. Hier is Rosalind. Phil May, The Pretty Things en Rosalind, hun debuutsingle uit het jaar 1964. En dan zijn we toe aan uh, eh, Soul. Vroeger, in de jaren 60, eh, had je een LP-serie die heette This Is Soul. En op eh, nummer 1, de eerste uitgave van die LP, stond uh, Carla Thomas met B.A.B.Y. I B Y En geschreven door Isaac Hayes. En nou ook nog een hit gehad hebben in 1971. Theme from Shaft. a dick that's a sex machine to all the chicks.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 En daarvan gaan we draaien nummer Passion. Uit 1980 van het album Foolish Behavior was dit Rod Stewart en Passion. Dan gaan we nu luisteren naar een originele tranentrekker... en die komt van J. Frank Wilson en de Cavaliers. Hier is Last Kiss. took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good. So I can see my baby when I leave this world. sound that night. The crying tires, the busting glass, the painful scream that I. I kissed her our last kiss. I found the love that I knew I would miss. But now she's gone, even though I hold her tight. J. Frank Wilson en de Cavaliers en Last Kiss uit 1964. Voor de laatste vocale van dit eerste uur gaan we naar eh, Tommy Steele... de Engelsman Tommy Steele. En die zingt een cover van een hit van Guy Mitchell. Hier is Singing the Blues uit 1956. away. Well, I never had them all like crying all night, cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues. high over you. Nothing is ever more like running away. Why should I go? Cause I couldn't stay without you. You got to sing the blues. this way. Mm-hmm. I never felt more like crying all everything's wrong, nothing ain't right without you. You got to sing the blues. Moon and stars no longer shine. The dream is gone, I thought was mine. There's nothing left for me to do. But cry. over you. More like running away. Why should I go? Cause I couldn't stay without you.